Afgelopen weekend is hij nog geopereerd aan zijn knie... en daarbij werd er nog een stukje grind uitgehaald. Daarna zou Dumoulin op trainingskamp gaan in de Alpen... maar hij had zoveel last van zijn blessure dat hij daar toch van afzag. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist voor het bedreigen van Geert Wilders. De verdachte is een man van 61 die een moordaanslag op de PVV-leider zou hebben voorbereid. De man was op 9 maart bij een flyeractie van Wilders in Heerlen... die daar campagne voerde voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een paar minuten voor de komst van Wilders werd de man gearresteerd. Hij had een bijl en twee Stanley-messen bij zich. Tegen een wijkagent zou hij hebben gezegd dat hij dat varken de kop in wilde slaan. Later zei de man dat hij het niet zo had bedoeld en dat het een grap was. Het Openbaar Ministerie op Curaçao is een onderzoek gestart naar een filmpje... waarop te zien is hoe een drone een pakketje aflevert... op de binnenplaats van de Koraalspechtgevangenis op het eiland. Het is niet duidelijk wanneer die video is gemaakt. De gevangenisdirectie zegt dat er wekelijks drones worden onderschept bij de gevangenis. Meestal zitten er drugs in, maar vaak ook mobiele telefoons of drank. De regering heeft een anti-drone systeem gekocht, maar dat is nog niet geïnstalleerd. Oostenrijk gaat vanaf komend week einde streng controleren op toeristen... die de tolwegen en de files proberen te omzeilen. Het provinciebestuur van Tirol zegt dat ze dan niet meer hoeven te proberen... om via bergwegen en dorpjes naar Italië te rijden. De Oostenrijkse politie gaat controleren bij meerdere afslagen... rond Innsbruck en de Brennerpas. Het weer in het noordoosten en zuidoosten nog een bui. Morgen eerst zonnig, later wat stapelwolken en een bui. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een drukke avondspits in de regio. Zo is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Breukelen is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer en drie kwartier vertraging. Komt door problemen bij de Leidse Rijntunnel. Op de A208 van Haarlem naar Velsen ook drie kwartier vertraging tussen Haarlem en de aansluiting met de A22. Heeft te maken met een auto met pech die daar al een tijdje staat. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Daar is de weg vrij, maar vanaf Landsmeer rijden nog wel over 8 kilometer langzaam.